een Klomp met het NOS-journaal. In Jemen is een... Volgens de speciale VN-gezant duurt hij zeker drie dagen... en gaat hij in de nacht van woensdag op donderdag in. Mogelijk wordt het staakt het vuren daarna verlengd. President Hadi wil dat er een speciale VN-commissie komt... die toezicht houdt op de wapenstilstand. Sinds vorig jaar vechten Houthi-rebellen in Jemen tegen regeringstroepen. Die krijgen steun van buurland Saoedi-Arabië. Iraakse militairen en strijdgroepen maken zich volgens Amnesty International schuldig aan ernstige schendingen van de mensenrechten. Duizenden burgers die IS waren ontvlucht zouden bij wraakacties zijn opgesloten, gemarteld of vermoord. Dat gebeurde volgens Amnesty een paar maanden geleden tijdens de slag om het IS-bolwerk Fallujah. De mensenrechtenbeweging baseert zich op gesprekken met bijna 500 slachtoffers, getuigen en nabestaanden. In Haren in Brabant heeft de politie een verwarde man opgepakt... die zich urenlang in een huis had verstopt. Hij dreigde zichzelf en andere mensen iets aan te doen. Het lukte de politie niet om hem naar buiten te krijgen. Daarom viel een arrestatieteam binnen en schoot hem neer. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De republikeinse presidentskandidaat Donald Trump werd in de Pussy-video, die onlangs opdook, opgehitst door de presentator. Dat zegt zijn vrouw Melania Trump tegen CNN. Het is voor het eerst dat ze in het openbaar praat over de seksistische opmerkingen die Trump in de video maakte. Zo zei hij dat je als ster alles met een vrouw kunt doen wat je maar wil. Melania zegt dat ze haar man niet zo kent en dat de presentator, Billy Bush, hem aanmoedigde om vieze en slechte dingen te zeggen. De zender NBC heeft hem inmiddels ontslagen. Het weer op de meeste plekken droog. Landinwaarts kan een enkele mistbank ontstaan. Het koelt af tot de graad of 6 in het binnenland en 12 graden aan zee. Morgen vanuit het westen regen. Smiddags is daarbij ook kans op onweer en windstoten. En het wordt een graad of 14. Dit was het...